Dat is lager dan de eis, want het OM wilde een hogere taakstraf... en een gevangenisstraf erbij, zegt verslaggever Simone Langejan. Maar de rechter zei ja, eigenlijk speelt heel groot mee... dat beide verdachten geen strafblad hebben. Eh, dat er ook een positief rapport was van de reclassering. En dat het eigenlijk echt meer gaat op een beroep van... voor aan beide jonge mannen om echt na te denken over deze actie... dat het verwerpelijke acties geweest... en dat ze echt hun gedrag moeten verbeteren in de toekomst. De twee mannen hebben gezegd dat ze spijt hebben. Ze hadden niet door dat het om een gedenkplek ging... en wilden alleen grapjes met elkaar maken. De derde verdachte is minderjarig... en zijn zaak wordt daarom achter gesloten deuren afgehandeld. In Oostenrijk zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de schietpartij van vanochtend op een middelbare school. Daarbij kwamen tien mensen, inclusief de dader, om het leven. Er zouden zeker dertig gewonden zijn. De dader is een man van 21 uit de omgeving van de stad Graats, waar het gebeurde. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd op het toilet. De man was een oud-leerling en zou zijn gepest. En bij de rechter in Amsterdam gaat het rond deze tijd over voetballer Quincy Promes. Hij kreeg eerder zes jaar voor de smokkel van kook... plus anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Promes gaat in beroep en zat in de tussentijd niet vast... omdat hij een transfer maakte naar een club in het buitenland. Hij zegt nu dat hij best op en neer wil komen voor de zaak... maar alleen als hij daarna weer weg mag. Hij zou dan waarschijnlijk een borg moeten betalen, denkt deze advocaat. Die borg wordt gestort onder justitie, die blijft daar liggen. Als iemand zich niet aan de voorwaarden houdt, dan vervalt dat geld aan de staat. Als iemand zich wel aan de voorwaarden houdt en er komt een einduitspraak... dan kan die borg worden geretourneerd. Of de rechter daar in dit geval mee akkoord gaat, weten we nog niet. Dan heb ik nog het weer. Ja, een paar buien, maar de laatste buien zijn inmiddels bijna het land uit. En vanavond krijgen we nog wat zon. Dat is een voorbode voor morgen. Dan krijgen we een rustig zonnig dagje bij een graad of 20. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg.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 When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up begin. Crowd up in the center, they watch me with rhythm. Watch the way we drop it in a mix time.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 Tegen journalisten zei van Vroonhoven vanmiddag dat ze daar op dit moment een ei over aan het leggen is. De vermoedelijke schutter van de dodelijke schietpartij op een middelbare school in Graz in Oostenrijk had twee wapens legaal in zijn bezit. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Bij de schietpartij kwamen tien mensen om het leven, onder wie de dader. Het Verenigd Koninkrijk stelt sancties in tegen twee Israëlische ministers. Die hebben volgens de Britten monsterlijke uitlatingen gedaan... waarmee ze hebben aangezet tot extremistisch geweld.